uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Dubai is een vermoedelijke handlanger van Ridouan Taghi opgepakt, melden de autoriteiten in Dubai. Het zou gaan om Amir Faten M, die geldt als de financiële man van Taghi. M heeft de Deense nationaliteit en zou in 2018 met een vals paspoort Dubai zijn binnengekomen. Volgens lokale media werd M donderdag gearresteerd toen speciale troepen zijn huis binnenvielen. Taghi zelf werd in december opgepakt in Dubai en drie dagen later overgebracht naar Nederland. In steeds meer Amerikaanse steden wordt gedemonstreerd tegen racisme. De grootste demonstratie was gisteravond in Washington... waar tienduizenden mensen meededen. Het protest verliep vreedzaam, heel anders dan de afgelopen week... toen ordentroepen hard optraden en er rellen met geweld... brandstichting en plunderingen waren. Rondom het Witte Huis waren extra hekken en betonblokken neergezet... en er stond een overmacht aan militairen. Ook in andere steden zoals Atlanta, New York en San Francisco was het rustiger. In Seattle ging het wel even mis. Daar gebruikte de politie pepperspray om railschoppers uiteen te jagen. En president Trump was afgelopen week van plan om 10.000 militairen in te zetten... tegen demonstranten in verschillende steden, melden Amerikaanse media. Minister Esper van Defensie en generaal Milley zouden dat hebben tegengehouden. Esper zei afgelopen week al op een persconferentie... dat militairen alleen in het uiterste geval moeten worden ingezet. Malta geeft vier schepen met ruim 400 migranten aan boord alsnog toegang tot zijn havens. Vanwege corona zijn de havens nu gesloten. Maar volgens de Maltese regering is de situatie aan boord te ernstig om niets te doen. Het verwijt de andere EU-lidstaten een gebrek aan actie en solidariteit. Het weer, vanochtend veel bewolking en geregeld pittige buien. De wind is stevig en draait naar het westen. Vanmiddag schijnt af en toe de zon, maar kan er nog een buitje vallen. Het wordt tussen de 14 en 18 graden. Morgen in de ochtend nog het buien, maar in de middag klaart het op.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 Alleen wordt weer iets meer samen. Samen naar buiten. Alleen als het druk is keren we om. En samen sporten alleen wel op anderhalve meter. We werken ook zoveel mogelijk thuis. En alleen als het echt noodzakelijk is, nemen we het openbaar vervoer.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 I've been trying to give you what you deserve, but you don't care. I go left, you go right. You got no more time on Friday nights to hang out on the couch and stay home, just like we used to. keep wondering where we went wrong. Won't stop fighting this war. I'll hold on to all our memories. Can't forget the way you looked at me. I go left, you go right. We got no more time on Friday nights to hang out on the couch and stay home, just like we used.